Veel mensen stonden in de rij voor Theater Carré om de vermoorde misdaadverslaggever een laatste eer te bewijzen. We hebben één Peter R. de Vries en we krijgen geen tweede. Wie neemt zijn taak nu over? Wie gaat ons nu helpen? Ik denk dat er niemand is die hem kan vervangen. En voor mij was het gewoon ja, een logisch eh, gevoel dat ik hier moest zijn vandaag. Ja. In totaal kwamen er zo'n 6000 mensen, zegt verslaggever Gerry Eikhoff. En die mensen die kwamen overal vandaan. Natuurlijk uit Amsterdam, maar ook uit Groningen, Friesland, Limburg. Van Nijverdal tot Den Haag. Ik heb zelfs met mensen gesproken, Nederlanders woonachtig in het buitenland... die voor dit eerbetoon naar Amsterdam zijn overgekomen. Morgen is de uitvaart van Peter R. de Vries in besloten kring. Het Openbaar Ministerie heeft nog steeds geen verzoek gekregen van Spanje om acht jongeren op te pakken. De Nederlanders worden ervan verdacht dat ze een andere Nederlandse jongen vorige week op Mallorca hebben doodgeschopt. Uit het niets lijkt wel, gewoon omdat ze uit waren op ruzie. Deze jongen zag het gebeuren. Dit is gewoon echt zinloos geweld. Het is zo onnodig. Ik eh, snap echt helemaal niks van eigenlijk. Dat de Nederlandse verdachten binnenkort weer op het vliegtuig naar Spanje zitten is heel waarschijnlijk, zegt correspondent Rob Soutberg. De politie staat in de startblokken om naar Nederland te gaan om daar de verdachten van deze doodslag te horen. Bij justitie is alles erop gericht dat die verdachten vanuit Nederland naar Mallorca komen om uiteindelijk dus hier te worden berecht. En het lachgasverbod dat in ruim de helft van de gemeente geldt... maakt in de praktijk weinig uit. NOS Stories kwam er na gesprekken met handelaren, gebruikers en onderzoekers achter... dat het spul nog steeds hartstikke populair is. Couriers vertellen dat ze nog volop bestellingen krijgen...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 to show Fred Heij met The Sea of Love. If you want something to tot 12. The Sea of Love. someday Why did you run away? Is there something I can do? I'm standing here I don't know what to say Feeling helpless without you I don't care what you said And what you've done You are still the one I need you my declaration to hold so many dreams I kept deep inside me, alone in the dark.